NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Tegen de man die vorig jaar april in Tilburg een vrouw van 68 zou hebben doodgestoken... is 30 jaar cel geëist. De vrouw werd met tientallen messteken gedood. Het hem denkt dat de verdachte van 20 haar doodstak... omdat ze hem had herkend als mede-flatbewoner. Naast het ombrengen van de vrouw wordt hij ook verdacht van een gewelddadige beroving... van een echtpaar in dezelfde flat. Volgens de officier van justitie is de maximale tijdelijke celstraf van 30 jaar niet alleen passend, maar ook noodzakelijk om de maatschappij tegen deze man te beschermen. Nederland maakte weinig gebruik van Europees subsidiegeld voor grote projecten. Dat zegt werkgeversvoorzitter De Boer. Nederland staat volgens hem bijna onderaan in de ranglijst van landen die profiteren. Hij doelt op het Europees Fonds voor Strategische Investeringen... dat vorig jaar door commissievoorzitter Jonker werd opgericht. In dat Jonkerfonds zit 315 miljard euro en Brussel wil dit zelfs verhogen naar 500 miljard euro. Maar voor Nederlandse plannen is nog maar 160 miljoen uitgekeerd. De boer vindt dat zonde. Met dat Jonkerfonds kan fors worden geïnvesteerd in projecten als een warmtenet, infrastructuur en hergebruik van grondstoffen. De Europese Unie gaat vandaag het CETA-handelsverdrag met Canada niet tekenen. Europese ministers van Handel praten in Luxemburg over het verdrag, maar het Waalse parlement blijft zich er tegen verzetten. De Walen zijn bang voor Canadese concurrentie. Zo zouden Waalse boeren lagere prijzen voor producten krijgen als het verdrag ingaat. In Duitse weeshuizen zijn op grote schaal medicijnproeven uitgevoerd op kinderen. Het onderzoek is gebleken dat honderden weeskinderen medicijnen kregen terwijl ze niet ziek waren. Het gebeurde in Sleeswijk-Holstein en Noord-Rijn-Westfalen tussen 1950 en 1975. De kinderen kregen medicijnen bestemd voor psychisch ernstig zieke patiënten of moesten de werking van vaccins uitproberen. Het weer stevige buien trekken van west naar oost met kans op windstoten en onweer en het is 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de buigheid landinwaarts af, maar later vanavond volgen vanuit het noordwesten opnieuw buien en morgen is het ook regenachtig. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 9. Langzaam rijdend verkeer, dat wel. De A27 utrecht Preda Een korte file op de Merwedebrug, maar dat kost je wel zeker een kwartier extra.